Er stond veel wind en er waren hoge golven, maar dat kon de boot niet aan. Hij zonk. Negen mannen konden worden gered. Ze zaten op een onbewoond rotseilandje. Naar de rest wordt nog gezocht. De boot was vertrokken uit Izmir in Turkije. In Kiev in Oekraïne komt bij de meeste mensen weer water uit de kraan. Maar volgens de burgemeester zijn de problemen nog niet overal voorbij. Rusland vuurde gisteren raketten af op de Oekraïnse hoofdstad... in een poging de inwoners af te sluiten van water, stroom en verwarming. Er is gedoe over de kat van Taylor Swift. So I got a new cat. Yeah. Um, her name is Detective Olivia Benson. Ja, het gaat niet alleen om die van haar, maar om het hele ras. De Scottish Fold is een kat die er super schattig uitziet... met bolle wangen en opgevouwen oortjes. Maar juist daardoor heeft hij last van zijn gezondheid. Dieren expres met gezondheidsproblemen fokken is verboden. En dus gaat de inspectie de fokkers van Scottish Fold katten aanpakken. En we weten nu wie er voor Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. We sturen in mei twee singer-songwriters naar Engeland. De eerste is Mia Nicolai. Die klinkt zo. Ja, en zij zal dan op het podium staan met Dion Cooper. welk liedje ze gaan spelen, dat is nog een tijdje afwachten. Daar gaan ze nu hard aan knutselen. Het weer, harde wind, langs de kust wat buien. Op andere plekken droog en zonnig, graadje op 15. Morgen nog steeds veel wind, maar ook zon. En dan blijft het op de meeste plekken droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB.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 doen het eh, laatste uurtje op deze dinsdag weer. En eh, tot eh, twee uur gaan we proberen wat lekkere muziek van alles wat te draaien. Wat infootjes bij elkaar zoeken. Luus heeft nog een weerbericht, had ik begrepen. Ja, en, dat komt later. Oké, en we hebben nog wat agendapuntjes. Maar we starten met dit oude nummer van Petty Bravo. Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi No ragazzo no, no ragazzo no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male. fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù, poi mi butti giù come fossi una bambola. Ja, ik, eh, ken jij uh, Friet Duranver? Uiteraard ken je ja, hem niet in Zandvoort. Ja. toch? Die bestaat al 75 jaar. Ja, klopt. Ja. Een hele historie van de familie Pieters. Ja, dat is echt niet te geloven. En het, het, het, er is gewoon helemaal niets veranderd. Hè? Daar, het is gewoon allemaal... Eh, het is alleen, simpele zaak, het is leuk. van uh, ja, ja, geen, geen overdreven verbouwingen met weet ik veel. Maar wel nog steeds het lekkere fietje. Ja, en uh, omdat ze 75 jaar bestaan... hebben ze zondag op 6 november tussen 12, en, 12 eh, uur s middags en 8 uur s avonds... een DJ. En kost het frietje... 75 cent? 75 cent. Dat is leuk. Dat is leuk. Zeker. En uh, is dat met of zonder mayo? Dat vertelt het verhaal even niet, maar het is wel met live muziek van een DJ. 75 cent kunnen we een beetje mayo er wel bij toch? Smerig, ja, toch? Hartstikke leuk. Je hebt je toch geen mayonaise meer nou, nodig? Eh, wel, uh, in ieder geval felicitaties uh, ja, vanaf de dan Ja, zeker wel. Mooi gedaan. Dus eh, nog even 6 eh, november tussen... Het aanstaande zondag, hè? Aanstaande zondag. Niet vergeten. Tussen, 12 en 8. En, eh, nou, Niet vergeten, frietje eten bij de frietje Zeker, ja, oké. Nou, nou bent er wel geweldig. <laughs> ja, Luus is van de slogans vandaag. Ja. In het eh, begin van het programma hebben we het eens gezegd. Jenny Jerry Lee Lewis is niet meer onder ons. En ik had gezegd, we hebben twee nummers voor hem meegenomen vandaag. En ook deze is lekker. Dat is een oud nummer, onder andere van uh, Janis Joplin. Me, Me en Bobby McKee. one, two, one, two, three, four. it. sang up every song that drive I knew. Feeling it's another word, but nothing left to lose. And nothing ain't worth nothing, but it's free. Being good was easy, Lord, when Bobby sang the blues. Lord, that was good enough for me. Yeah, good enough for me and Bobby McGee. the California sun. Bobby shared the secrets of my soul. She was standing around the sun, the Lord knew everything had And every night she kept me from Jerry Lewis niet meer onder ons, maar eh, zijn muziek eh, blijft ons natuurlijk altijd bezighouden. Jawel, jawel, het blijft eh, geweldig. Maar hij heeft ook met de grootste van de, de, aarde gespeeld. Elvis Presley. Ja, ja, ja. ja, is geweldig toch. Hè? Zoveel grote. Heerlijk. En eh, dankbaar voor alles wat hij eh, achterlaat, die mooie muziek. Luus, ik heb een activiteit van eh, het Pluspunt. En dat is ook wel eigenlijk een beetje wel in, te maken met waar we het over hadden, energie. Dat heet namelijk inkomen op orde. Het bijhouden van je post of het overzicht hebben over je inkomsten en uitgaven... is niet altijd makkelijk. In Nederland zijn veel regeltjes en wetten als het gaat om geld. Er kan van verschillende kanten op verschillende datums geld binnenkomen. En ook gaat er naar verschillende kanten ook weer veel geld uit. Wanneer het overzicht verliest is het soms moeilijk om grip te krijgen op je financiële situatie. En eh, met soms wel hele nare gevolgen. En herken je deze situatie, dan kun je nu hulp krijgen en eh, daarmee aan de slag gaan. Het project Inkomen op Orde is een eh, werkplaats voor mensen die hulp willen om overzicht te krijgen op hun financiën. Wat zijn mijn inkomsten precies? Wat geef ik maandelijks uit? En op welke regelingen heb ik recht? Hoe orden ik mijn post overzichtelijk? En samen wordt er dan gekeken naar welke vragen je hebt en waar je hulp bij kunt gebruiken. Vrijwilligers ondersteund door een sociaal eh, raadslid of sociaal werker... zijn aanwezig om je verder te helpen. Eh, tijdens het project wordt er gewerkt met een overzichtelijk stappenplan. Zo leer je om overzicht te blijven houden op je financiën. Mhm. Dat kan namelijk een hoop rust geven. En eh, dat begrijp ik ook wel, ja. ja. Een verandering in je levenssituatie kan ook <clears throat> invloed hebben op geldzaken. Denk bijvoorbeeld aan ziek worden, met pensioen gaan, verhuizen of weer aan het werk gaan. het is goed om je voor te bereiden, zodat je je nieuwe situatie ook inzicht hebt eh, op je geldzaken. En dat lukt niet altijd alleen. Wees er dus op tijd bij en vraag hulp. Um, ehm, Vooral schaam je niet, hè? Nee, nee, nee. En dat is natuurlijk iets wat veel mensen een beetje houdt eigenlijk. Dat is dan valse schaamte, want je bent heus niet de enige die eh, in je problemen zit. Zeker niet. De tijden zijn ernaar om die je problemen echt eh, gecreëerd te krijgen momenteel. Dus uh, trek aan de bel. dit, wanneer is dat? Ja, ik heb hier staan iedere woensdagmorgen van 9 tot 12 in Pluspunt Zandvoort. En per mail kan je aanmelden en heb je nog vragen wat eh, hier betrekking op hebt... dan mag je even bellen met Sociaal Raadslid Zandvoort 088 8 3 5 En dan, eh, nou, ik hoop dat eh, mensen niet gaan schromen en daar gebruik van gaan maken. Want voordat je het weet, zit je er zo diep in en dan kom je er bijna niet meer uit. En dat is helemaal niet fijn. Daar heeft niemand wat dus aan. ga er op tijd heen als je het allemaal zelf even niet redt. En deze tip krijg je van ons. I close my eyes Free falling into another space and time I miss you and your electric light Beautiful to the bitter Milky Way at 11, 11 Are any of these shooting stars a message from you? Is there any other way? Got millions of questions, but one always breaks my heart, and so does the truth. Velvet skies when I close my eyes another space and time I miss you and your electric light Shine on Beautiful to the bit electric life. Your electric light. Ja, ons eigen Duncan Lawrence was dat. Lus, heb jij eh, Ja, ik, heb, ik heb nog wel iets gevonden, ja. Want eh, de bioscoop, zoals je weet, is in Zandvoort al uh, geruime tijd dicht. Hè? Dat, vanaf de coronatijd al. Ja, ja Goed. En de, ja, dus de filmliefhebbers moeten nu naar Haarlem. Eh, de belangrijkste reden daarvoor was natuurlijk eh, de coronapandemie en de, van de afgelopen jaren. Waardoor bioscopen en horeca gesloten moesten blijven. Maar die beperkende maatregelen zijn er eh, zijn al geruime tijd zijn er niet meer. En, maar de bioscoop blijft nog steeds dicht. Aanleiding voor, voor de, de, het stil blijven staan daarvan... vertelt Bas Heino dat eh, om de bioscoop weer te starten... moet hij nog wel een hele puzzel oplossen, legt hij uit. De afgelopen twee jaar moesten we wel sluiten, net als iedereen... maar daar kwam voor mij nog bij dat twee medewerkers de bioscoop runden... elders gingen werken. En dus ik dus met een capaciteitsprobleem werd geconfronteerd. En dan heb je ook nog te maken met de identificatieplicht voor casino's... waardoor eh, je niemand... Eh, waardoor je iemand apart moet inzetten om de toegang tot de bioscoop te regelen. En ook de vergunning kan nog een dingetje zijn. Dus een hoop toestanden, maar ehm, wat hem, hem zelf betreft zit er een lichtpuntje in de duisternis. En komt er een, eh, eh, wordt de puzzel opgelost, dus, zodat eh, Bas weer open kan. hij heeft de, het voornemen om volgend jaar, voorjaar, weer open te gaan. Dus dat eh, is goed nieuws voor eh, alle filmliefhebbers in ons dorp. Eh, we hebben een bioscoop, uh, doe wat mee. Hè? Dat, ja, het is toch jammer dat het er niet meer is. Ja, het, is allemaal, dat zijn allemaal de gevolgen van onze nare coronaperiode. Ja. We wel een beetje achter ons mogen laten weer, gelukkig. Ja, laten we het hopen. Laten we het hopen, in ieder geval. Hè? Dankjewel voor deze tip, Luus. Alsjeblieft, Jan. There's a boy, a little boy, shooting arrows in the blue. And he's aiming them at someone, but the question is at who? Is it me or is it you? It's hard to tell until you're hit, but you'll know it when they hit you, cause they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue. A little arrows for me and for you. You're falling in love again falling in love again Little arrows in your clothing Little arrows in your hair When you're in love you'll find those little arrows everywhere Little arrows that will hit you once And hit you once again Little arrows that hit everybody Every now and then Whoa Some folks are run and others hide, but there ain't nothing they can do. And some folks put on armor, but the arrows go straight through. So you see, there's no escape, so why not face it and admit that you love those little arrows when they hurt a little bit. Here they come pouring out of the blue. Little arrows for me and for you. again Little arrows in your clothing Little arrows in your hair When you're in love you'll find those little arrows everywhere Little arrows that will hit you once And hit you once again Little arrows that hit everybody Every now and then Here they come pouring out of the blue Little arrows for me and for loving little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Little arrows that will hit you once and hit you once again. Little arrows that hit everybody every now and then. Little arrows in your clothing, little arrows in your hair. When you're in love, you'll find those little arrows everywhere. Ja, dat was Lijp Loetje, Lee en de eh, Little Arrows, kleine pijltjes overal. leuk. Leuk, lekker nummer. Lang geleden. Uh, Luus, ik heb weer een, eh, tip uit Zandvoort, een uitgaanstip. Want eh, vanaf 14 oktober organiseert het Zandvoorts Museum... in samenwerking met de Wakkers of Bekkers Academy... een tentoonstelling met zeven docenten en zeven alumni van de academie. Hierin tonen zij hedendaags werk geïnspireerd door Zandvoort en omgeving. Het wordt een spannende overzichtstentoonstelling... van figuratieve schilderingen, tekeningen en beelden. de Wakkers academie, de of academie, eh, ja, zoals je het wil zeggen. Academy. Ja. Academy? het kan natuurlijk ook academie zijn. Ja, ja, het kan nou, het ook. Het, kan ook school zijn. Het is een eh, eh, particulier opleidingsinstituut en bestaat al bijna 40 jaar. De academie is, nooit, is ooit opgericht om de klassieke leerwijze in het kunstonderwijs niet verloren te laten gaan. De indeling van de expositie in de ruimtes beneden zien we sterk figuratief werk... aangevuld met poëtische, bijna fluide objecten. Fel kleurgebruik versus ingetogen kleurgebruik. En dat alles geïnspireerd op Zandvoort. De contrastrijke locatie midden in de duinen aan het strand en de zee. Is toch wel een geweldige plek om je atelier op te zetten, ja. ja. De ruimte boven is ingericht als werkatelier met ezels en verf, klei en boetseermateriaal. En er zullen regelmatig workshops gegeven worden, zodat er echt sprake is van de academie aan zee. Tevens is een indrukwekkende buitentoonstelling op de boulevard van Zandvoort... met het werk van de kunstenaars en eh, dat allemaal in het Zandvoortmuseum. Uh, eh, zoek even contact met de Zwaluwestraat uh, eh, nummer 1. En dan kan je wat wijzer worden over dit item. Oké? Ja, ik vind hem helemaal leuk. ik had het programma wat over van Chanson gisteren, wat ik terugkeek. En uh, er zat ook een item, eh, een onderdeel van Nina Simone in. Dan denk je aan Nina Simone. Maar zij is jarenlang is zij uh, geweest in, in, Parijs, in een club. En uh, ze heeft ook nummers in zijn Frans gezongen. Op zijn Frans gezongen. En het waren dan covers van andere Frans artiesten, onder andere van Claude François. En het was erg leuk om het programma te zien. En dan Nina Simone in, er, in echt een hele tijd geleden te zien optreden in zo'n echte Parijse jazzclub. Club. was heerlijk even. Zeker. Eh, even kijken, we gaan verder. in deze eh, speciale mix-uitvoering. Plus, je hebt het weerbericht, hè? Ik heb het weerbericht, nou, ja. en eh, jij wil het weten natuurlijk. Jij nou, wil horen alleen, denk ik, toch? Ja, jij wil het horen. Vanavond is er in ieder geval, eh, en de komende nacht is er in ieder geval in de kustgebieden zware windstoten en wordt er code G afgegeven. Om <clears throat> Dit dan zomaar. Vanmiddag zijn er in, perioden met zon en vooral in het noordwesten komt nog een enkele bui voor. De maximumtemperatuur ligt tussen de 14 op de Wadden en plaatselijk 17 in het zuidoosten. De wind uit het zuidwesten is matig en langs de kust is de wind krachtig tot hard. Kracht 6 tot 7. Dat is te merken, hè? Daar kwam mijn fietsje af. Vanavond zijn er eh, landinwaarts brede opklaringen... en in de westelijke provincies komen er pittige buien voor. Mogelijk met onweer. De wind komt uit het zuidwesten en is meest matig. Langs de kust hard, windkracht 7. In het westelijk kustgebied komen bij buien zware wind, eh, windstoten voor. Langs de hele kust. Komende dag trekken er enkele buien over het land. In het kustgebied is het daarbij onweer mogelijk. De minimumtemperatuur ligt eh, rond de 10 graden. Er staat in overwegend matige aan zee en op het IJsselmeer harde mogelijke af en toe stormachtige wind uit het zuidwesten. Windkracht 7 tot 8. En daarbij komen in de kustgebieden buien en plaatselijk zware windstoten voor van 75 tot 90 kilometer per uur. Morgenochtend zijn er perioden met zon. In het noorden komt ook bewolking voor en nog een enkele bui. De wind komt uit het zuidwesten en neemt af naar matig. In de kustgebieden naar krachtig, windkracht 6. Morgenmiddag komen er flinke perioden met zon en blijft het op de meeste plaatsen droog. De maximumtemperatuur wordt ongeveer 14 graden. De wind komt, zuid, uh, komt uit zuidwest en is matig aan zee en op IJsselmeer krachtig. Morgenavond begint de brede opklaring later in de avond neemt de bewolking in het westen toe. Eventjes kijken, want het is nog een lang verhaal. Het blijft droog en de wind komt uit een zuidelijke richting... en is matig in de kustgebieden krachtig, windkracht 6. Dit was het eh, weer volgens eh, het KNMI. Ja, maar het is wel, het eh, hoort bij het seizoen natuurlijk. Hè. Het, is dus het ja, het, een beetje is Het is nog niet slecht, toch? beetje Zeker. Eigenlijk het volgende nummer wat ik eh, hier heb meegenomen... dat is een beetje van toepassing. Dat is eh, een, een, groep, een band die uit Friesland afkomstig was... een aantal jaren geleden. Grote hits had onder leiding van Siebe, Siep, Siep, Siep het Ploeg. Siep, ja, Siep, Siep ja. Ploeg. daar hebben we het over dan. Weet je nog hoe ze heten? Ja, ja de, de, de kast. De kast en dit nummer dus... Een vind ik persoonlijk een van de mooiste nummers. Dat heet In de Wolken. Ik ben door naar de volgende rol. kast in de wolken. Lekker nummer. Ja. Dus jij gaat het hebben over Sinterklaas. Ja, want het, eh, nu de blaadjes van de bomen vallen... en het wordt kouder en de wind... en eh, het wordt weer donkerder. De, wintertijd is ingegaan afgelopen weekend. Voor degenen die dat gemist hebben, doe het nog eventjes. Ehm, dus we gaan weer aan Sinterklaas denken. En eh, vorig jaar werd het al helemaal anders... want toen werden er allerlei spelletjes gedaan bij de lokale winkeliers. Overal stonden opdrachtjes eh, wat ze eh, de kinderen op moesten voeren. En dat blijkt zo goed eh, binnengekomen te zijn... dat ze willen dat gewoon blijven doen. Ze we gaan dus dat dit jaar weer herhalen. Sinterklaas komt wel, zoals gebruikelijk, op 13 november... rond 11 uur met de boot aan op het strand. Dat ter hoogte van het Badhuisplein. En eh, hier zal hij door de kinderen van en omgeving... met spanning worden opgewacht, uiteraard. Eh, Sinterklaas zal dan met de auto naar het raadhuis gaan... alwaar hij door de burgemeester welkom zal worden geheten. Alle kinderen die Sinterklaas graag een handje willen geven... kunnen vanaf 1 uur bij Sinterklaas op het podium op het Raadhuisplein langs gaan. En rond 12 uur willen de kinderen van Zandvoort een flesmop verrassingsdans houden voor Sinterklaas. En dat kun je terugvinden op de website www.sintinzandvoort.nl voor de link naar de dans. Zodat je dat eh, alvast kunt gaan oefenen... en dat je dan eh, tegen de tijd dat Sinterklaas komt helemaal klaar voor bent... en dat je de danspasjes goed uit je hoofd kunt. En na deze leuke verrassing voor Sinterklaas... zal het start zijn worden gegeven om te beginnen met de spelletjes... en de activiteiten die verspreid door het dorp staan opgesteld. En om mee te doen met de spelletjes hebben, jullie wel een, eh, hebben de kinderen wel een stempelkaartje nodig. En deze kaartjes zijn verkrijgbaar in de voorverkoop bij Snackbar de Oude Halt... aan de Vondelaan op woensdag 2 november van 4 tot 6 uur... en op zaterdag 5 november van 4 tot 6 uur. In de voorverkoop kost een kaartje 1 euro. En op de dag van de intocht kost een kaartje 2 euro. Dus ik zou zeggen, wees er snel bij. Ga lekker die kaartjes halen. En eh, surf even naar die website www.sintinzandwoord.nl voor de link naar de dans en oefenen maar. Nou, dat is een leuk verhaal. Trouwens, in, eh, in dit verband, ik zat onlangs ergens aan een bar. Ik weet niet meer wat het was. En er zitten naast me twee van die eh, hoogblonde, ja, duidelijk van die, uh, zeg maar, publieke dames. Twee prostituees. En eh, die ene zette... Eh, tegen... Oh ja, de twee... Eh, ja. De, hoe noemen ze ook weer? Ja. Twee oude hoeren? Nou ja, ze zaten daar en toen zegt die ene tegen die andere... Wat vraag jij Sinterklaas? Ze zei, nou net zoals iedereen, 100 euro. Oh, oké. Okay. nou, hebben we ook weer Ja, het was dan weer iets heel anders. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home. I feel the worst.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 Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in honderdduizend vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief mijn hele leven het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam. Ik heb je lief heb je lief, ik heb je lief, wat moet ik zonder jou? Het zijn vier hele kleine woordjes, en al maak je dat een beetje bang. Ik heb je lief, vierjarige tijden lang. als je opstaat. Of na een zomerse bui. Ik word al week bij de gedachte. Jij die loopt in mijn lievelingstrui. Het is mijn hand die jij plots vastpakt. Als ik dommig naast jouw fiets. komt ook, dat is nou het gekke. Zelfs door helemaal niets. heb je lief. Ik heb je lief. Wat moet ik zonder jou? zijn vier hele kleine woordjes. En al maakt je dat een beetje bang. Ik heb je lief. Veertien bloemen lang. je plotseling lacht. Ik zie het in vallende sterren, na heftig vrijen in de nacht. Het is de leen dat briesje, maakt jou helemaal voor mij. Ik denk als ik jou zo zie lopen, God, er gaat een engeltje voorbij. Ik heb je lief. Ik heb jij lief, wat moet ik zonder jou? Zij vier hele klein. Ja, ik heb je lief. Paul de Leeuw. Lekker nummer van hem. Heerlijk. Ja. Eh, Luus, heb jij nog wat te melden? We gaan natuurlijk een beetje op het eind van het programma afval. Heb je nog nieuws of heb je wat leuke dingen? Heb je nog wat mooie agenda nou, Ik heb al hele leuke dingen gevonden, maar... Eh, nee. nee, nu even niet. Nou, dan ga ik even muziek opzetten. Doe dat lekker dat heb je vandaag nog niet gedaan, Jan. Dat eh, valt me tegen. Een oud nummertje. Lekker. You were on my were on my mind. I got trouble, Joe. Oh. I've got the worries, whoa. Oh. I've got wounds to bind. So I went to the corner just to ease my pain. just to ease my pain. I got troubles, oh, I got worries, oh, I came home again. But I woke up this morning, you were on my mind. Christmas in Pits. Over met uh, Luus. En die is ook zo, eh, zo gek op die muziek uit die vervlogen jaren. ja, ja, ja, ja. Dat zijn toch wel altijd de beste nummers. Maar dat komt misschien in onze leeftijd. Ja, toch? Hoewel, we vinden alle muziek wel mooi. Maar dit heeft toch wel een beetje onze voorkeur. We gaan eh, iets hedendaags draaien. naast me ligt Maar vanavond Zie ik je dansen met een andere pik Ik ben zo bang Ja, hoor, behoorlijk noodgeval. Nou, zou ik 112 bellen. Ja. Dus we hebben nog twee minuutjes. Die gaan we eruit met de George Baker Selection. En we gaan vast afscheid nemen van onze luisteraars op deze Oh, dat is echt omgevlogen. Ja, twee uurtjes achter gezellig is. En eh, lekkere muziek. En eh, wat info gegeven aan de luisteraars. En dan vliegen die twee uurtjes om. Wat ons betreft zeg ik eh, ja, graag tot de volgende week natuurlijk. En volgende week dinsdag zijn we er weer. Ja, ja. zeker. En we blijven natuurlijk zeggen wat we altijd zeggen. Let op elkaar, blijf gezond. En nog eventjes, hier is de George Baker Selection.